Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn zeven wandelaars gedisqualificeerd. Eén van hen mag niet meer meedoen omdat hij een medewerker heeft bedreigd. Hij was boos omdat de safety car te traag ging. Je hoort van de organisatie waar die safety car voor nodig is. Het is een prestatietocht waarbij van iedere deelnemer verwacht wordt... dat hij een bepaalde afstand binnen een bepaalde tijd loopt. Nu zijn er een aantal wandelaars die er toch een wedstrijdje van maken. Zij gaan zo snel dat zij op parcoursgedeelte komen die door de politie nog niet vrijgegeven zijn. Met andere woorden, die zijn, dat is niet veilig. De andere zes gedisqualificeerde deelnemers hadden stiekem hun route ingekort. De Oranje Leeuwinnen staan volgend jaar op het EK. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Noorwegen en dat was genoeg. Vivianne Miedema is de woman of the match. Door haar 1-1 plaatste Nederland zich. Een bijzondere goal voor de voetbalster, want ze lag er een poos uit door een zware knieblessure. Ja, deze is wel speciaal. Deze is wel heel mooi. Ehm, natuurlijk heel lang voor gewerkt. Heel lang ook naar deze periode toe gewerkt. Eh, vrijdag speelde ik beter in 90 minuten. Vandaag, nou ja, 85 minuten en een doelpunt. En volgens mij mag ik ook heel erg trots op mezelf zijn. Nederland had zich vrijdag al kunnen plaatsen, maar speelde toen gelijk tegen Italië. Vandaag was een gelijkspel dus wel genoeg. Uh, bondscoach Andries Jonker is blij. Dit was het doel en uh, eh, dat hebben we gerealiseerd. En ja, dan, dan ben je blij. En eh, vooral omdat we het vrijdag hebben laten liggen. Waardoor dit toch een eh, lastige avond werd, op voorhand, gezien de situatie. Nou, als het dan lukt, ja, dan ben je echt blij. Het EK is volgend jaar in Zwitserland. Een horlogemaker uit Grootschermer bij Alkmaar heeft een bijzondere restauratieklus. Hij is bezig met een Rolex van een Britse boer dat eerst is opgegeten door een koe en vervolgens 50 jaar in een weiland heeft gelegen. RTL Nieuws ging kijken in het atelier. Is de wijzerplaat, die laten we verroest. Dat is deel van het verhaal van het horloge. De kast hebben we opnieuw gepolijst, de zijkanten. Je ziet nog wel krasjes en deukjes van ja, zoveel dragen van, door meneer Stiel. Ja, hij is van plan om het horloge voor kerst klaar te hebben... en dan wil hij hem zelf terug gaan brengen naar die Britse boer. Het weer, een paar buien in het noorden. Morgen ochtends nog regen, maar in de middag vaker droog en zonnig.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 Eh, dit is er één van. Het vorige nummer was trouwens voor uh, Annemieke Vos. Annemieke, ik hoop dat je ervan hebt genoten. Vriendelijk sprak de ambtenaar, juffrouw, aanstond scheeft bandoen gehoor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, oh wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Dag liefste jongen zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo. Jonge lief, vraagt ze, hoe gaat het met je kleine bruine vrouw? Best hoor, zegt hij, en we spreken elke dag hier over jou. En mijn kleuters zeggen s'avonds voor het slapen gaan een gebed voor hun onbekende hoepoe met een kus op jou portret. Hallo, Bandung. Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang Wachtens moeder, zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, o polief, tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert ze, o heer, dat ik dat heb mogen horen. En dan valt ze wenend neer. Hallo, Bandung. Ja, moeder, hier ben ik. Ze antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo, klinkt over ver. Zij is niet meer en het kindje roept daarbij. Ja, er van door. Tante Lien. Ja, eh, kan zomaar gebeuren. Ze was al een tijdje ziek, heb ik begrepen. Ze is gisteren overleden, helaas, Wieteke van Dort. En uh, straks draai ik nog een prachtig nummer van haar. Dat verdient ze. En eh, ik heb de eer gehad haar ooit te hebben geïnterviewd. En eh, toen hebben we gesproken over het leven na de dood. En zij was er heilig van overtuigd dat, dat je na je overlijden gaat incarneren in een ander lichaam. Daar geloofde ze heilig in. Oh, zei ze tegen me. Oh, Charles, je hebt al, je hebt al diverse malen geleefd. Daar was ze dus echt heilig van overtuigd. Dus was ook eh, niet bang voor de dood. Heb ik althans van haar begrepen. Ik weet niet of ze erg eh, heeft eh, moeten lijden de laatste weken, maanden van haar ziekte. Want ze had natuurlijk die, ja, die nare ziekte waar nogal veel mensen de laatste tijd aan overlijden. En natuurlijk, ik heb het natuurlijk over kanker. En ja, ik denk dat het eh, het allermooiste is natuurlijk als je naar bed gaat. Je valt in slaap, je wordt niet meer wakker. Dat is het eh, ideaal van ons allen. Maar we wensen de familie van Wieteke van Doort natuurlijk... Eh, en al haar vrienden en iedereen die daarbij hoort... veel sterkte. I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Time and time again chance for love has passed me by, and all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. So I've made my mind up, I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye to love there are no tomorrows for this heart of mine. Surely time will lose these bitter memories, and I'll find that there is someone to believe in and to live for. Something I could live for. All the years of useless search have finally reached an end. say goodbye. luistert naar ZFM Zandvoort. En eh, dit waren natuurlijk de Carpenters. Ik ben tot 12 uur bij u luisteraars met heerlijke easy listening muziek. dit is onze grote vriend Rod Stewart. Hij wil er niet over praten. Stewart. Ik wil er wel over praten, zeker over het programma wat ik morgen ga doen. Van 9 eh, uur s morgens tot 12 eh, uur ga ik de week weer doorzagen. En dat doe ik met allemaal lekkere muziek, gauw ouwe, zeg maar uit de jaren 50, 60, 70, 80... de vorige eeuw heb ik het er natuurlijk over. En eh, ja, er komt van alles voorbij. En ook cabaret. Om het half uur, zeg maar. Dus uh, wordt eerst om half tien, dan half elf en half twaalf. Drie keer heerlijk lachen met allerlei stukjes cabaret. Dat wordt een van de vrolijkste ontbijtshows, luisteraars, die er maar bestaan. En eh, ja, in een wereld eh, vol oorlog en narigheid... zou dat ooit eh, afgelopen zijn? Of komt die dag nooit? Volgens de Moody Blues, never comes the day. Justin Hayward met zijn eh, Moody Blues. En Never Comes the Day. Ja, eh, voor mensen die eh, een verzoekje willen aanvragen... die krijgen dit te horen. Here is my song for the asking Ask me and I will play. So sweetly I'll make you smile. This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life. thinking it over I'd be sad. Thinking it over I'd be more than glad to change my ways for the asking. Ask me and I will play all the love that I.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 geen behoefte aan? Een beetje liefde. Iedereen toch eigenlijk? Ja, natuurlijk. En eh, liefde is ook eh, ja, vastgelegd in muziek, luisteraars. En daar probeer ik u dan eh, vanavond weer een klein beetje mee te verwennen. Ga ik morgen mee door, hoor. En dan is het meer het tempo, zeg maar. Lekker gauw houden, lekker cabaret, lekker lachen. Een feestelijk ontbijt, zou ik het willen noemen. Duifzaag de week door. Morgen vanaf 9 uur tot maar liefst 12 uur in de ochtend. Allemaal luisteren hoor. Gezellig meedoen, hè? De huizen zijn alweer duurder geworden. En Willeke Alberti die eh, neemt afscheid van haar oude huis. Haar lieve oude woning. Ik hoor de ruzies en de feesten kraken van de derde tree. Ik zie de vlek die nooit meer wegging. Mijn broertjes eerste kopje thee. Ik hoor de bel als hij niet stuk was. De leiding van het licht werd af. de oude groen geverfde deuren. Ik hou ervan, het is zo vertrouwd. ik jouw vaas met bloemen. Ik was er blij mee als een kind. Ik hoorde stemmen van de buren. Hun stap, het kraken van hun bed. Hun hondje later overeen. grammofoon en het toilet. Dag huis, dag lieve verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel. Waar ik heb gelachen en gejankt. Ik krijg haast spijt van mijn verhuizing. Maar het oude huis wordt gauw gesloten. stopt een auto met twee mannen. Waarvan er één de grond straks koopt. Dag huis, dag lieve oude woning. Hier komt een flat, zegt men, met lift. Maar jij staat ondanks al je scheuren misschien hebben we dat eh, we allemaal wel. Hè? Een, eh, een, huis, ons ouderlijk huis, zeg maar. Eh, waar we afscheid van hebben moeten nemen. Omdat we gingen verhuizen. Omdat we gewoon bij vader en moeder de deur uitgingen. Omdat we gingen trouwen of samenwonen of studeren op kamers. ja, dan laat je een, een stukje jeugd achter. Hè? Waar je bent opgegroeid. En dat kan best wel melancholiek zijn, luisteraars. Met een snikkie stem. Maar ik vind het een mooi liedje. En daarom heb ik het voor, graag voor u gedraaid. Ja, ik heb het net al eh, aan het begin van de uitzending verteld. Helaas is onze grote eh, vriendin Tante Lien, oftewel Wieteke van Dort... Eh, gisteren overleden op 82-jarige leeftijd. Ze heeft prachtige liedjes achtergelaten. Ik heb beloofd dat ik er nog eens zou draaien. Dit is Tirang Bullen. Terang bulan di kali Buaya timbul Katanya lah mati Jangan percaya Orang gang, Moelan. Dat was eh, Wieteke van Dort. years ago. You'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they me the one what you tried so not to show. Now something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes, baby. I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be if you only Lobo. I want you to want me. Ik wil dat jij me naar me verlangt. Dat, eh, dat is het in het, eh, in het Engels vertaald naar het Nederlands, luisteraars.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 U luistert naar Tussen App en Vloed. Tot 12 uur vannacht ben ik bij u met heerlijke easy listening muziek. En we gaan verder met een eh, prachtig nummer van eh, Hans Vermeulen. We kennen het van Bob Carlyle, uh, dan heet het Butterfly Kisses.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 Ik heb hem vaak live gezien in het, uh, ja, het casino in Noordwijk, luisteraars. Want eh, ja, in de jaren 60 kon je lekker gaan stappen. En kon je overal eh, genieten van live muziek. In eh, Noordwijk natuurlijk. had je een dancing Do nou daily. Met twee bandjes in de dancing. Boven en beneden. etage, een live band en ook nog een kleine discotheek daarbij. En in het casino in, in Scheveningen natuurlijk. En ja, nou, overal was live muziek. Wally Talks en de Outsiders... Hans Vermeulen, die u net hoorde met zijn Sandy Coast. Eh, wat hadden we nog meer? Ja, de Buffoons uit Enschede. Eh, nou, te veel om op te noemen. Te veel om op te noemen.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 I've looked at life from both sides now, from win or lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't Now. Gezongen door Houston, oorspronkelijk geschreven door uh, Joni Mitchell... die daar natuurlijk ook een eh, prachtige uitvoering zelf van op cd heeft gezet.